van het voorjaar, zing van de mei. Koude en winter zijn weer gauw voorbij. Fluit met de vogels, zing met ons mee. Want ook in Holland komt de lentevee. wacht niet te lang. Door bos en velden klinkt aan ons gezang. Heel ons verlangen richt zich op jou. Toe mooie lente verjaagt de winterkou. blij als de vogels zo vrij koning winter is vergeten. Als in Holland de sneeuw